Marjon met het NOS Journaal. Een van de tot aan zijn dood. Volgens hem staan in Sirte 20.000 jongeren klaar om voor Gaddafi te strijden. President Obama gaat op bezoek in het gebied dat is getroffen door de orkaan Irene. Obama gaat zondag naar de plaats Patterson in de staat New Jersey, dat nog steeds te kampen heeft met overstromingen. Ongeveer 180.000 huishoudens zitten nog onder elektriciteit en zo'n 10.000 inwoners kunnen nog niet terug naar hun huis. Twente-aanvaller Brian Ruiz vertrekt naar Fulham, de Engelse club van trainer Martin Jol. Fulham betaalt 12 miljoen euro voor de Costa Ricaan. Verder hebben op de laatste dag van de voetbaltransferperiode ook Ajax, Twente en PSV zich versterkt. Ajax heeft de Russische spits Bulikin gecontracteerd. Leroy Ver gaat van Feyenoord naar Twente en PSV neemt van Groningen de Sloveen Tim Matafs over. De transferperiode sluit om middernacht. De Amerikaanse overheid wil voorkomen dat telecombedrijf AT&T de Amerikaanse tak van T-Mobile koopt. Het ministerie van Justitie spant daarom een rechtszaak aan. AT&T wil 39 miljard dollar betalen voor T-Mobile USA. Het ministerie van Justitie vindt dat AT&T dan te groot wordt en dat dat ten koste gaat van de concurrentie. Robin Haase heeft de tweede ronde bereikt van de US Open. De Haagse tennisser had geen enkele moeite met de Portugees Rui Machado. In de tweede ronde moet Haase het in New York opnemen tegen de als vierde geplaatste Brit Andy Murray.